Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft de biologische ouders opgepakt van de twee kinderen... die gisteren werden ontvoerd in Dalfsen. Het meisje van 11 en haar broertje van 6 zaten in een pleeggezin. Na hun verdwijning werd er alarm geslagen, want de politie maakte zich grote zorgen. Het is niet voor niks dat we een eh, Amber Alert hebben ingezet. Dat doen we zelden, dat is een zwaar middel. Nou, dan komt er ook een groot eh, rechercheteam uh, samen om zo'n zaken te gaan behandelen. Dus er komen er heel veel collega's die nou, heel druk zijn met zo'n zaken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in nou, de vondsten van deze twee kinderen in goede gezondheid. zoals gezegd, gelukkig. De kinderen werden vannacht teruggevonden in een huis in België. Hun biologische ouders waren bij ze en die zijn dus opgepakt. Treinreizigers moeten deze ochtend reisinformatie checken via hun telefoon. Alle informatieborden op de stations van NS hebben last van een storing. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Ook is niet bekend hoe lang het gaat duren. De Nederlandse honkballer Jurgen Profar, die in Amerika op profniveau speelt... heeft een schorsing van 80 wedstrijden gekregen wegens dopinggebruik. Profar testte positief op HCG, dat is een testosteronstimulerend middel. Hij heeft sorry gezegd tegen zijn club, teamgenoten en fans. Pofar tekende begin dit jaar een contract bij Atlanta Braves voor 38 miljoen euro. En benzine tanken met een lekker geurtje. Een currysausfabrikant die een parfum op de markt brengt. Het is weer opletten vandaag. Het is 1 april en voor je het weet ben je erin getrapt. Deze mensen kunnen een goede 1 april grap wel waarderen. Ik vind ze wel kunnen als het niet te ver gaat. Ik heb wel eens iemand gewoon ehm, iets laten bezorgen, 20 hoog... en dat ik een briefje op de lift heb geplakt. Defect. Ja, die mevrouw heeft 20 trappen omhoog gelopen en weer naar beneden. Kon ze erop lachen? Ja, vreselijk. Dan moet echt de huur humor moet blijven. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Je groep staat open. Uh, hij staat dicht. Nee, maar deze... Oh, 1 april. Oh. Ook journalisten moeten uitkijken. Zo trapte Omroep Zeeland ooit in het bericht dat er een IKEA naar Middelburg zou komen. je het weer nog op sommige plekken nog wat nevel en mist. En daarna wordt het een prima lentedag.